uur. Raymond met het NOS-journaal. Dit jaar zijn meer mensen van plan om de zomervakantie in eigen land door te brengen. In vergelijking met vorig jaar gaat het om een stijging van 5 procent. De meeste van hen boeken een bungalow of een plek op een camping, blijkt uit een onderzoek van NBTC Nipo Research. Maar net als andere jaren willen de meeste Nederlanders de lange zomervakantie in het buitenland doorbrengen. Frankrijk blijft nummer 1 op de lijst van populairste landen, gevolgd door Spanje en Duitsland. Turkije en Griekenland zijn een stuk minder populair geworden. Tegen de twee verdachten in het Nijmeegse scooterdrama heeft het OM acht jaar cel geëist. Zes jaar geleden pleegden ze een overval. Op de vlucht met de scooter reden ze iemand uit Arnhem dood. De zaak sleept al jaren. De verdachten zeggen allebei dat de ander de scooter bestuurde. In hoger beroep werden ze vrijgesproken, maar het OM ging in cassatie... en nu is de zaak weer terug bij het gerechtshof. 17 families die iemand hebben verloren bij de aanslagen van Parijs in november klagen de Belgische staat aan. De aanslagen werden grotendeels voorbereid in België en de families vinden dat de Belgische veiligheidsdiensten te weinig hebben gedaan om de aanslagen te voorkomen. Zo hadden terreurverdachten als Salah Abdeslam beter geobserveerd moeten worden, zeggen ze. In maart stapten de ouders van een van de slachtoffers in Parijs al naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De aanslagen op 13 november waren onder meer bij het Stade France en de concertzaal Bataclan. Er kwamen 130 mensen om. De persconferentie waarin Manchester United zeer waarschijnlijk het ontslag van Louis van Gaal bekend maakt, is uitgesteld. Wanneer die wordt gehouden is onbekend, mogelijk aan het eind van de middag. Louis van Gaal is nu twee jaar trainer en in die periode heeft hij alleen de FA Cup gewonnen. In de competitie deed de club met een vierde en vijfde plaats nooit mee om de titel en ook in Europa telde United niet mee. De Portugees Mourinho wordt genoemd als mogelijke opvolger van Van Gaal. En dan het weer, regen, tegen de avond vanuit het westen droog. Het een graad of 13. Morgen bewolkt en fris, 14 tot 15 graden, maar dan is het wel droog.